9 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Wintersporters die terugkeren uit Oostenrijk... moeten ook vandaag rekening houden met lange files. Er wordt opnieuw veel sneeuw verwacht in het zuiden van Duitsland en Oostenrijk. Veel bergpassen zijn dicht en het lawinegevaar blijft groot. Gisteren stonden er door het winterweer lange files... en hadden terugkerende vakantiegangers veel vertraging. Ook het vliegverkeer werd gehinderd door de sneeuw. De ANWB adviseerde mensen die nog niet waren vertrokken... hun reis uit te stellen. Schiermonnikoog heeft vandaag geen behoefte aan extra helpers... om de spullen uit overboord geslagen zeecontainers op te ruimen. Een groot deel van het strand is opgeruimd... en daarom hoeven vrijwilligers niet te komen, zegt de gemeente. Er is tot nu toe 220 ton afval weggehaald. Ook Ameland en Terschelling organiseren vandaag geen opruimacties. De Braziliaanse regering heeft zo'n 300 militairen gestuurd naar de stad Fortaleza. Het is er al dagen onrustig. Ook in andere steden in het noordoosten van het land zijn rellen... en ook daar is het leger ingezet. De autoriteiten zeggen dat criminele bendes achter de geweldsgolf zitten. De kort geleden aangetreden president Bolsonaro beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne hard op te treden tegen criminaliteit. Wie als man in Saudi-Arabië is gescheiden van zijn vrouw... moet dat nu ook verplicht laten weten aan de vrouw zelf via een sms. Nu komt het nog voor dat mannen het huwelijk ontbinden zonder hun vrouw in te lichten. Die lopen daardoor bijvoorbeeld alimentatie mis. De maatregel is onderdeel van de hervormingen die kroonprins Mohammed bin Salman wil doorvoeren. In de Egyptische hoofdstad Cairo is een bomexpert van de politie om het leven gekomen... toen hij probeerde een bom onschadelijk te maken. Het explosief was neergelegd bij een kerk, door wie is onbekend. Het incident komt kort voor het koptische kerstfeest dat morgen wordt gevierd. De christelijke minderheid is in Egypte geregeld doelwit van aanslagen door moslim-extremisten.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 And I'm gonna keep on doing all these things I shouldn't do. Uh-huh. Yeah. Say I shouldn't be all that southern fried chicken. A lot of things I'm doing I shouldn't do, it's true. And I'm gonna keep on doing all these things I shouldn't do. aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week, Islands in the Stream. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Cass Returns is een zeskoppige band met inbegrip van de bekroonde zanger J.P. Mac als Johnny Cash. Zijn baritonstem, ook in St. Quentin, doet wel heel erg denken aan Cash. Zelfs Johnny's drummer, die bijna 40 jaar bij hem speelde, stak de loftrompet. You've been living hell to me. You've blistered me since 1963. I've seen them come and go, and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San when I hate every inch of you. You cut me and you've scarred me through and through.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 waarbij ze zichzelf op de piano begeleidt. Dat het hitwaardig was blijkt uit het feit dat ze de nummer 1 positie bereikte in 1975. Ook What's Happened to Blue Eyes bereikte in 1975 de top 10, met als hoogste positie de vijfde plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. Mess With Me is een song in een akoestische uitvoering van Caroline Taralsi. I'm your lightning, thunderstorm. I'm your rain and your sun. You don't need to run, cause I'm not down Here to have some fun. Show the world the truth. Dressed in your pretty smile. stage with my victory song to rip you out of your blues. I'm your lightning, thunderstorm, I'm your rain and your sun. You don't need to run, cause I'm not done. I'm here to have some fun. Don't mess with me, cause I know what I do. I'm getting on the stage with my victory song to rip you out of your blues. I'm your lightning, thunderstorm. I'm your rain and your sun. You don't need to run, cause I'm not down. I'm here to have some fun. You don't need to run, cause I'm not down. I'm here to have some fun. Nadat ze moeder is geworden heeft Erika Lee ervoor gekozen om terug te keren in de muziek met nieuw elan. Veel van de songs op haar nieuwe album schreef ze zelf... Maar met Islands in the Stream lanceert ze haar eigen versie van het Dolly Parton Kenny Rogers succes. De cover van deze week. Baby, when I met you Kent Blazy was de man op de juiste plaats. Garth Brooks kreeg namelijk in 1988 de kans om één song te vertolken in het beroemde Bluebird Café. Hij koos voor If Tomorrow Never Comes, dat hij samen met Blazy schreef. De rest is geschiedenis. In rock roll bewijst Ken Blazy ook zelf van wanten te weten. station. Blame on the Beatles, Stones, and Dylan. I was drinking the gospel, they were instilling. The lyrics to their songs were my books and Bible. A wide-eyed rebel, teenage disciple. The steady compass to my reckless youth. Were those 45s with At 18, I managed my own band, making a living with a six string in my hand. All you need is love and peace chance. So what shaped me way back then, never gets everything I learned, I learned from a rock and roll. me about meditation. I saw how songs could change a nation. Using the schooling Hendrix was giving, studying guitar so I could make a living. California flew in on Take It Easy, showing me what my future could be. Blaming on the Eagles, Stones, and Dylan. I was drinking the gospel, they were witness to my reckless youth. Were those 45s with rock presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Oneerbiedig zouden we de rubriek Sterren van Toen het country kerkhof van dit programma kunnen noemen. De rubriek bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Ik plaats een gedenksteen. Larry White, een soulvolle zangeres, songwriter en producer, overleed begin 2018 op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Met What a Woman Wants gaf ze in 1993 haar visitekaartje af. 1994 volgde de doorbraak op de country radio. Want met That's My Baby scoorde ze een top 10 hit. Deze doorbraak was niet definitief en het ging haar duidelijk minder voor de wind. Ze verloor haar platendeal en tot 1998 hoorden we niets meer van haar. Toen keerde ze terug in de top 20 met Stepping Stone, waarin ze het heeft over die mindere periode.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 Biggest life on a real bad day. making lemons and every time a door slams shut. I know a window's gonna open up just as long as I have been. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Zij, die hem gezien of gehoord hebben, zijn lyrisch over Brit Stokes en zijn band. Better My Bottle is mijn eerste kennismaking, maar het smaakt duidelijk naar meer. Well, I've been sitting here in this crowded room. I guess been here all night. And I wasted my only good Right. voor enkele nummers wat hulp in de opnamestudio heeft gehaald voor de instrumentatie, is A Wondrous Life toch vooral een solo-project van Scott Mickelson, waarbij hij alle instrumenten zelf heeft ingespeeld en ook tekende voor de producersrol. Crazy is the only place for a saint is een ingetogen gebracht folkrocknummer. Later, in 2019, komt Mickelson mogelijk naar Europa. Getipt voor de top. Hier zijn weer twee van mijn eigen tiptoppers. Allereerst vraag ik je aandacht voor Brother Osborne met I Don't Remember Me Before You. De tweede is Old Dominion met Make It Sweet. Did I stop and watch the sunset fade? gave me life and took my breath away. Did I take a last call stranger home? Oh. So I wouldn't have to wake another ghost in this town. It was I, but no one was around. Did I even know what I was living without? all my favorite songs about. I know it's a drag, I know it's a grind. I know that a dollar ain't worth a dime. Just trying to keep up with the Joneses at the end of the block. I know you get tired, I know you get down. I know you get sick of the soul sucking town. But let's make a little lemonade if lemons is all we got. Cause I'm stuck on you, you're stuck on me. I never got away sunset's like a tangerine. Let's find a road we've never seen. Don't waste another mile or a minute not kissing me. Life is short, make it sweet. Open sky, glimpse of heaven. Take the top off the CJ7. Let that surfside sand and wind mess up your hair that windshield frame the ocean. Radio keep coast to coasting. If we don't get where we're going, baby, I don't care. invloeden zijn net zo divers als zijn achtergronden. Van southern rock tot classic country. Veel muziekstijlen zijn te horen in de originele songs van Whiskey's Alibi. Een reis door hun debuutalbum Square One met daarbij Neon Stage. En je zult het gevoel krijgen dat je de leden van de band kent. We all came here to pray At the red dirt honky church of the neon stage of Hank, Johnny and George we will all testify and be saved at the red dirt honky tonk church of the neon stage. Well, the altar has a 12 string pedal steel, and the sanctuary has cakes full of ice cold beer. The pews are old bar stools, the patron saint is Chris the Dude dance on a Saturday night. We raise our glasses and say, We all came here to pray at the red dirt honky tonk church of the Neon stage. And to the hymns of Hank, Johnny, and George, we'll all testify and be saved at the red dirt honky tonk church of the Neon stage. let's gather in his name. And we all came here to pray at the red dirt honky tonk church of the neon stage. To the hymns of Hank, Johnny, and George, we'll all testify and be saved. Het is weer tijd om te gaan, zingt Angela Ryan. Ik sluit me daarbij aan. Tot volgende week. Dag. to your restless soul. Time to listen to that voice that makes you whole. lift your head one step forward take a deep breath watching the clock it's time to move on turn the lights on on the search for the real there's no turning back pack your lonely bags and go turn the pages only you know because you're black him all you had, but it was not enough.